Dit, dit is Radio 501. Radio muziek. Jouw muziek. Echte Ho, ho, ho. Engelen. Kerstbal. Piet. kerstomaat, Kerstboom. Kerstster. kerstboom, Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. Kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis op jouw radio 501. Ho, ho, ho. So this is Christmas. Ho, ho, ho. So this is Christmas. Dit, dit is Radio 501. Radio 501. Ho, ho, ho. Close your eyes, open your heart. Make believe it's Christmas. Ik wens u een gezegend kerstfeest. Ho, ho, ho. Sterren in het ijs, sterren aan de hemel, poedersuiker op de kerststol en sneeuw op de grond. Het is kerstmis op jouw Radio 501 vrede op aarde en stop het geweld. Het is kerstmis in jouw radio. Laat je fantasie werken en laat je in gedachten meevoeren door het muzikale kerstlandschap op de sfeervolle klanken van de kerstmuziek. Hou je warm met jouw radio 501, jouw muzikale kachel voor de kerstdagen. Doe de lampjes in de kerstboom aan, schenk wat in, want van 2 tot 4 straalt de kerst uit jouw radio. Radio 501 namens het hele team een zalig kerstfeest. Happy Christmas, baby, wherever you are. Ho, ho, ho! hartelijk welkom. Deze eerste kerstdag vanuit Studio 11 zal ik jullie gastheer zijn. En dat allemaal onder jullie kerstboom. Eh, schud er niet aan zou ik zeggen, want dan heb je alle ballen op de vloer. En misschien dat ik je boom wel laat schudden, maar dan moet je eerst wel eventjes je volume wat flink harder gaan zetten. Ik zit hier met een eh, lekkere beker hete chocola en een grote kerstkrans met stukjes amandel erop. En eh, ga er ook maar even lekker voor zitten. Eh, met iets te eten en of eh, wat te drinken. En dan zal ik voor jullie natuurlijk voor de heerlijke kerstsfeer zorgen. Ik heb voor de komende twee uur fijne kerstmuziek. En om half drie is Theo Verrieter ook met een kerstblablablog. En Rob Ricard, die is er natuurlijk ook weer. En die doet een speciale kerstplatenkeuze. Nou, hoe fijn dat allemaal kan zijn, dat hoor je dus allemaal eh, dit eh, komende eh, uur en het uur daarna. We gaan beginnen met kerstmuziek van The Kick, de band uit Rotterdam. A Christmas Song for You. Een heel gelukkig kerstfeest. Dit is Radio 501. Is Radio 501. turns me this Ja, de kick uit Rotterdam. En nu Doep Doep Christmas van Paper Moon. doep, doep, doep, doep. It's Christmas. Have fun. Come together, your brothers and your sisters Doop, doop, doop, to ground. geeft wel een goede sfeer, zeg. Ja, geeft zeker een leuke sfeer. Gezellig wel, hè? Ja, heel gezellig. Oh, ja, sfeervol. Ja, heel sfeervol. maar Job, hou maar nou Job. Kijk nou wat er gebeurt. Hier, u blaast alle kaarsjes uit. Oh, doe ik dat? Het is uh, momenteel uh, eerste kerstdag en dat hadden jullie allemaal al in de gaten, alle luisteraars van Radio 5 Lijn. Het is 25 december. Uh, ja, gisteravond kerstavond. Eh, daar hebben de meeste mensen al een beetje kerst gevierd. Maar hier op Radio 5 alleen, daar is het nu losgebarsten. En ik ben er altijd eh, op donderdag van 2 tot eh, bier. Hè, van thee tot bier zeg ik dan. En nu met kerst ook van 2 tot 4. En tien over 2 heb ik dan altijd Rob Ricard aan de lijn. En dat heb ik vandaag ook. Want hij heeft een fabuleuze kerstplatenkeuze. En hij zit niet in studio 11, studio 17 bedoel ik. Maar ik vraag me af waar hij dan wel zit. Goedemiddag. Hallo, ik zit eh, gewoon hier. Oh, en dat is? In de, eh, in de wintersport. In de wintersport? Ja. Zit jij toevallig in Oostria? Ik zit eh, niet toevallig in Oostria, want ik zit altijd in Oostria. Oké, en is het daar al donker trouwens? Donker? Ja tien nee. over twee. Ik weet niet of het dan nog donker is. Nee, het is niet helemaal donker. Het begint wel, eh, om vier uur is het al eh, zo'n beetje... Dan wordt het duister. Dan gaat het heel snel eh, tussen die bergen. Ineens gaat het licht uit. Oh. hey, sneeuwt het daar? Ja, er sneeuwt hier, ja. En is er wel een beetje een behoorlijk gevallen, zodat je met de arreslee rond kan rijden? Ja, kan, ja. Eh, en met, eh, met twee renpaarden, renpaarden, rendieren. ervoor. Ja. Met allemaal belletjes en zo. ze doen het wel met paarden hier, inderdaad. Ja, met renpaarden. Ja, nou, met gewone paarden. Ja. En eh, dat is leuk? ik heb het één keer gedaan. oh nee, twee keer zelfs. Maar dit, dit jaar niet? Gaat, nou, het is een beetje... Het is, ik, ik vind het nou... Nee, het is leuk om een keer te doen, maar dan houdt het alweer op. Kleedje over de benen en gluwijn erbij. Het is koud natuurlijk en het duurt, een beetje lang. Het gaat niet erg hard namelijk. Krijg je geen gluwijn erbij dan? Nee, jawel maar het oh, gaat dus- niet hard. Het, duurt allemaal. Eh, het is wel heel mooi hoor. Maar... Heb je toch alle tijd om de gluwijn op te drinken? Ja, daar heb je ruim de tijd voor. Ja, daarom. Dus eh, niet mopperen hoor. Dus jij bent eh, in Oostria. Ja. Nou, en daar heb jij natuurlijk kerstavond gevierd. Met een, eh, je bent naar de oogmis geweest natuurlijk. Ja. ja. Of niet? Nee. Oh. Wat doen jullie eh, in Austria op, eh, eerste, op, op, kerstavond, moet ik zeggen? op, pakjesavond is dat. dat is pakjesavond. Ja. Zoals, in, zoals in Amerika, met kous aan de, aan de haard, met pakjes erin. Nee. Nee? Nee, onder de kerstboom. Nee, in Amerika is, heb je de kerstman, hè? Ja, en, en Oostenrijk dan? Nee, nee, nee, hier is het het kerstkind die het doet de praktijk brengt. Jongen, jongen, dus kinderarbeid, man. Ja. Nee, want hij bestaat niet, dat kerstkind. Je ziet die, die zie je niet. Oké. Okay. Eh, opeens is het er. Eh, moet je luisteren. Nou, ik bel je natuurlijk voor de, de fabuleuze kerstplatenkeuze. En eh, ik ben zeer benieuwd wat voor een leuke kerstplaat, mooie kerstplaat of gekke kerstplaat jij hebt bedacht voor de fabuleuze platenkeuze. En die wil ik graag een paar hits, tips en sluiers over hebben. Nou, eh, ik had eh, uitgezocht ehm, van de Skihut. Dat is een band, eh, naam van de band, de skihut Dat is leuk, want ik ben dan met skiën en dat ja. ook de Skihut. Ja, dat is een gelegenheidsformatie. ja. Die had ik uitgezocht, maar die wordt het niet. Oh. Ja, want anders heb je meteen eh, alles al weggegeven. Nee, dat doe ik niet. Want, want die, die vond ik toch, eh, ik denk toen toch wat leuker. Wat een beetje meer kerstsfeer. Oké. En eh, wat kan ik dan verwachten? Een, een, een koor? Of, een kerstnummer. ja, dat snap ik. Maar is het een koor of is het een... Ja, het is niet een koor. Oké. En het, is wel een normale band, zeg maar. Een normale band en Engelstalig? Of... Ja, die zingen in het Engels. Het nummer dat komt ook van de LP A Very Special Christmas. Oh, nou als de mensen dat thuis hebben, dan kunnen ze dus eh, gewoon een, stuk of twintig nummers gaan afvinken. Ja. Oké. Nou, dan eh, weet ik genoeg. Nou, ik weet helemaal niet genoeg. Maar dat hoor ik straks dan om half bier wel. Doe maar, ja. Ehm, ik heb een eh, mooi kerstplaatje en het komt hier uit de buurt. Niet uit Oostenrijk, maar hier uit West-Friesland. En dat is van de groep Oors Joors. En dat is West-Fries voor onze jongens. Die zegt Oors Joors. En uh, het nummer dat heet Mooitje komt terug met kerst. Oké. Oké, spreek je straks. wat ik wil. Als ik weer uit West-Friesland. Met uh, eh, Maatje komt thuis met kerst. Swinging Home for Christmas. We gaan swingen en dat doen we met de Amerikaanse band The Tractors. swinging home for Christmas. I'll be swinging home to you. Don't you worry, have no fear. Count on me, I'll be there. I'll be swinging. swinging home to you. Don't you worry, have no fear. Count on me, I'll be there. I'll be swinging home for Christmas 501 listeners. This is Ted McKenna. Jerry McAvoy. Marcel Scherpenzeel. From the Band of Friends. En we wensen de Radio 501 luisteraars... A Merry, Christmas and a Happy New Year. En op hun verzoek Chuck Berry met Run, Rudolph, Run. Out of all the reindeers, you know you're the way down. 501. 501. The heartbeat of internet radio. I tell you what, maybe we'll have ourselves a little Christmas right here. Come on, everyone, gather around. String up the lights and light up the tree. We're gonna make some revelry. Spirits are high, so I can tell it's Christmas time in hell. Demons are nicer as you pass them by. There's lots of demon toys to buy. The snow is falling and all is well. It's Christmas time in hell. There goes Jeffrey Dahmer with a festive Christmas ham. After he has sex with it, he'll eat up all he can. And there goes John F. Kennedy, caroling with his son. Reunited for the holidays, God bless us everyone. Everybody has a happy glow, let's dance in blood and pretend it's snow. Even Mao Zedong is under the spell, it's Christmas time in hell. Adolf, here's a present for you. Oh, oh Tannenbaum! He has a Tannenbaum. God cast me down from heaven's door to rule in hell forevermore. But now I'm kinda glad that I fell, cause it's Christmas time in hell. Here's a rack to hang the stockings on, we still have to shop for Genghis Khan. Michael Landon's hair looks well. it's Christmas time in hell. There's Princess Diana holding burning mistletoe. Over poor Gene Siskel's head, just watch his weenie grow. For one day we all stop burning, and the flames are not so thick. All the screaming and the torture stops as we wait for old St. Nick. So string up the lights and light up the tree. We're damned for all eternity, but for just one day, all is well. It's Christmas time in hell. Gather close together and make it quick. We gotta make room for Andy Dick. Wake his mother and ring the bell. It's Christmas time. Christmas time. Christmas time. It's Christmas time in hell. Merry Christmas, movie house. Dat nummer heette Christmas Time in Hell en het was van Satan the Dark Prince. Dolly Parton die doet ook mee en dan samen met Kenny Rogers. Zij doen ook kerstmis. Once Upon a Time a Christmas. stijle eh, Kenny Rogers niet gehoord. Doet ze toch nog alleen. Once Upon a Time Christmas. Nu op Radio 501. De bla bla Blog van Theo Verriet. Bla Bla Blog met Theo Verriet. Ho ho ho. Bla bla blog.nl. De kerstdeceptie. Even vooraf, van mij hoeft het sowieso niet hoor. Maar toen ik een aantal jaren geleden naar Amsterdam verhuisde, leek het me wel handig om iedereen die ik kende daarvan via een kerstkaart op de hoogte te stellen. En dat was dus niet zo'n slimme actie, want al die bekenden stuurden een kaart terug. En dus voelde ik me verplicht om het jaar erna ook weer een kaart te sturen. En dat gaat nu al 10 jaar zo. Het is bijna een automatisme geworden. En dat is aan die kaarten die ik ontvang ook duidelijk te zien. Op sommige enveloppen is een sticker met mijn naam, vaak verkeerd gespeld, Sommige kaarten zijn compleet voorgedrukt en op enkele is naast de standaard tekst alleen de naam van de afzender geschreven. De motivatie is dit jaar ver te zoeken. Ik was daarom ook heel blij met de kaarten die ik gisteren in de bus vond. Eindelijk iemand die de moeite had genomen om een persoonlijk hele gezellige dagen, halve gezellige dagen heb ik al genoeg, en alle goeds voor 2010 te wensen. Wij wensen jullie hele gezellige dagen en alle goeds voor 2010. Henk en Carla. Maar wie zijn die Henk en Carla eigenlijk? Heeft een oom van me een nieuwe scharrel? Moeder bellen? Of wacht, eerst even op eens controleren. Aan de familie Wink. Verkeerd geadresseerd. Wat een kerstdeceptie. Had ik maar vrienden als Henk en Carla. Die familie Wink die boft maar. Ho, ho, ho. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. Is Radio 501. I'll have a, a, a, a blue a, Christmas without you. Oh, it, it, it feels so blue. It, it just thinking a, a, a, a about you. It'll decorate decorations of red on a green a Christmas tree. It, it, it won't be the same, dear, if you're not here with me. me, me, me, And when those blue snowflakes start falling, it'll that's when those blue in me and memories if they start calling. You'll be doing all really right with your Christmas up with you, up with you, right? It'll be but out. Ever, ever be blue, ever, ever be blue, blue, blue Christmas. Oh, ba- uh, b- baby, I, I don't I miss you. You'll be doing all right, right with, your Christmas up white, be, but I'll have a blue, be, blue, blue, blue Christmas.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 Het nummer heet Christmas Song. En de een die houdt ontzettend van kerst en de ander helemaal niet. Maar ja, wat doe je dan? Gewoon kerst vieren en dan volgend jaar maar weer opnieuw bekijken. Hier komt Santa Claus. Bob Dylan. Ja, dat had ik niet verwacht, maar het is toch echt Bob Dylan. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixing and fixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys the sleigh bells jingle jangle. What a beautiful sight! Jump in bed, cover your head, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus. Here comes Santa Claus. Right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children. That makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer. As Santa Claus comes to verwacht dat Bob Dylan ooit eens een kerstcd zou opnemen. dat heeft hij dus gedaan. Eh, er is een groep die heet Koldertijd. En die hebben op de plaat gezet De Kerstkalkoen. valt met slurf Maar met de dagen voor de kerst is de kalkoen het bangst. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik de kerstkalkoen niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik zoveel ellende ken. Maar de kerstkalkoen niet ben. De kerstkalkoen niet ben een ijsbeer in de tropen. Die voelt zich vast niet fijn. Of als krokodil het huisdier van een handtashandelaar zijn. Een zebra als een zebrapad, maar in de dagen voor de kerst. Ja, iedereen heeft wel eens wat, wordt de kalkoen al volgepest. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij de niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij, dat ik zoveel ellende ken. Maar de niet ben, de niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik de kerstkalkoen ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij, dat ik zoveel ellende ken. Maar de kerstkalkoen ben, de kerstkalkoen ben de familie aan tafel met kerst. Worden de glazen voortdurend gevest, Lekker gebakken en licht ingevet. Wordt de kalkoen naakt op tafel gezet. Uitgebuikt heerlijk en zalig voldaan. Is de kalkoen het toilet ingegaan. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik de kerstkalkoen niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik zoveel ellende ken. Maar de kerstkalkoen, niet ben, de kerstkalkoen, niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Wat ben je nou weer allemaal aan het doen, man? Ja, ik ben dat beest aan het vullen. <laughs> aan het vullen? Je zit er tot aan je oksels in. Hou maar even vast. Eh, wat voel je allemaal? Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Allemaal lekkere dingetjes. Dat ik de kerstkalkoen niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik zoveel ellende ken. Maar de kerstkalkoen niet ben. De kerstkalkoen niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Dat ik de kerstkalkoen niet ben. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij. Twee dagen kerst op Radio 501. En eh, ik zit de eerste kerstdag. En dat weten jullie allemaal natuurlijk dat het vandaag eerste kerstdag is. Dus we hebben tot 12 uur nog te gaan. Nu Rolf. En die is bekend van de Muppets. The Christmas Party Sing Along. I love to play those old time Christmas songs at the Christmas party sing along. We laugh to sing those old time Christmas songs at the Christmas party sing along. When I'm at a Christmas party. and the fun is starting to sing. I sit myself down to the piano and I play a little Christmas rag. I start singing softly under my breath, and I'm joined. Abstimmen. Jee, afgelopen. Kerstliedje voor jou. Eh, de nieuwe kerstplaat van dit jaar van de Kik. kerst. Maar ik heb wel mooie kerstmuziek ingestuurd gekregen. Onder andere deze van de Sound Captains, een band uit Nederland. Step into Christmas. Can you hear the Christmas bells that sound so far away? They will bring the message of a happy holiday. The city lights are sparkling, joyful faces passing by. Don't you see the starry light reflecting in my eyes? Aren't you glad now, darling? We're dressed up for the snow. On our way to Christmas, we can feel the spirit flow. Step into Christmas with wonderful wishes. It's a good time for a happy new year. I'll see this green. I got to the talk of the town. You know the place where everybody's around. Singing for Christmas, it's a beautiful sound. The best time of the year. looks just like a fairy tale this snowy Christmas night. And I cannot imagine this without you by my side. The holly leaves and Christmas trees and Santa's on his way. The marks of our footprints save the memories of today. Now put your hand in my hand and I will let you go. we will go out for a sleigh ride for as far as we can go. Step into Christmas, wonderful wishes. It's a good time greetings from people you meet.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 What a bright time, it's the right time to rock the night away. Away. Jingle bell time is a swell time go gliding in a one horse sleigh. Get up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle horn, pick up the feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a and beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell.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 Hallo, dit is Adrian Pomp van 501 Classics. Ik wens iedereen een fijne kerst. Radio 501. Radio 501. Down Under. Muziek. Echte muziek. Ho, ho, ho. Engelen. Kerstbal. Piep. Kersttomaat. Kerstboom. Kerstster. Kerstbol. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstdiner, Kerstdinner, kerstavond, kerstdag, Kerstgeschenk. kerstroos. Kerstmis. Op jouw radio 501. ho, ho, ho. Close your eyes, open your heart. Make believe it's Christmas. Ik wens u een gezegend kerstfeest. twee uur van deze kerstshow. Ik eh, zit hier tot vier uur. En dat allemaal onder jouw kerstboom. En dat ook weer via Radio 501. Jouw muzikale warme kachel voor de kerstdagen. Ik heb eh, tot vier uur nog lekkere kerstmuziek en ook kerstmuziek van onbekend talent. Straks om half vier heb ik ook de kerstplatenkeuze van Rob Ricard. Dan heb ik hem weer eventjes aan de telefoon. En uh, dan gaat hij het allemaal even eh, uitleggen wat hij eh, voor keuze heeft gemaakt. En dat doet hij allemaal uit Oostenrijk vandaan. Dit tweede uur ben ik begonnen met Merry Christmas Baby van Joe Bonamassa. En die heb ik een paar jaar geleden speciaal van hem toegezonden gekregen. Het is alweer, ik denk twee jaar oud maar nog steeds even mooi. En we blijven in de kerstfeer met muziek van Jules Otto. Een nummer dat hij speciaal voor deze kerst schreef. En dat eh, nummer is getiteld Christmas is Lonely Without You. Nou, succes jongen! De mooiste tijd van het jaar. Dit is Radio 5. Dit is Radio my life is empty without you. A snow white path will show me where I've got to go. But on this Christmas day, I just don't know what to do. Walking past the green gold Joy, Christmas. Without you, it's not the same. When I lost you, I stayed strong and power true. het mooie nummer van Jules Otto. Hartelijk bedankt Jules. Eh, vrienden zingen samen. Dat is een kerstpaal van 2012 van Erik Nova en zijn vrienden. En dat heeft hij opgestuurd om te draaien op Radio 501. Zing in de winter, de tijd van sneeuw en ijs. Sinterklaas en kerstmis in een wintersparadijs. De vogels krijgen jonkies, je hoort een nieuw geluid. Vrienden zingen samen over liefde voor muziek. En zingen brengt ons samen, dat is zo uniek. Vrienden zingen samen over liefde zingen brengt ons samen, dat is zo uniek. Zing in de zomer, de warmte en de zon. Een biertje op een terrasje, ik wou dat zo blijven kon. Zing in de herfst, de bladeren vallen neer het wordt al wat kouder, ja we krijgen ander weer. Vrienden zingen samen over liefde voor muziek. En zingen brengt ons samen, dat is zo uniek. Vrienden zingen samen over liefde voor muziek het zingen brengt ons samen, dat is zo uniek. muziek. Het zingen brengt ons samen, dat is zo uniek. Vrienden zingen samen over liefde voor muziek. Dat zijn de vrienden van Erik Nova samen met Erik Nova. En eh, dat is uh, Vrienden Zingen Samen. Dat is hun kerstbijdrage voor dit jaar. even vertellen. Vorig jaar uh, is een hele toestand geweest met de Arderslee. Dit jaar daarvoor trouwens ook. Toen heb ik een hele rit gemaakt door Noord-Groningen met de Arderslee van Radio 501. En iedereen die luisterde eh, naar Radio 501 tijdens de kerst op zijn eh, radio, iPod of een telefoon of wat dan ook. Iedereen die kon laten horen dat hij luisterde, mocht mee met de Arderslee. Dat rijmt ook nog. dit, jaar, ja, dit jaar is er niet van gekomen de crisis slaat een beetje toe. Dus ik heb geen nieuwe ijzers voor paardenslee kunnen krijgen. En de paarden wilden ook niet erg. En eh, een van de paarden is al naar de slag toe omdat ik het gewoon niet meer kon betalen. Jammer, jammer, jammer. Maar luister nog eventjes naar deze lekkere muziek. Die is getiteld De Arreslee. bestaat de kerstman? Laten we het dus logisch bekijken. Er zijn 2 miljard kinderen over de hele wereld. Een gemiddelde van 3,5 kind per huishouden levert een totaal van 108 miljoen huizen op. Men neemt aan dat elk huishouden tenminste één goed kind bevat. Hm, dit is een optimistische schatting. De kerstman heeft 31 uur de tijd dankzij de verschillende tijdzones en de rotatie van de aarde Aangenomen dat hij van oost naar west werkt, wat logisch lijkt. Dit zijn dus 3,48 miljoen huizen per uur. Oftewel 968 huizen per seconde. Dit betekent dat hij per huishouden 1,33 milliseconden heeft om te parkeren, uit de slee te springen, door de schoorsteen te klimmen, de cadeautjes onder de kerstboom te leggen, weer in de schoorsteen te klimmen, de slee op te starten en naar het volgende huis te gaan. Als we ook nog eens aannemen dat al deze huishoudens gelijk zijn verdeeld over de wereld, hebben we het nu over 1,3 kilometer per huishouden en een totale rit van 140,4 miljoen kilometer. Dat betekent dat de slee van de kerstman met een snelheid van 1258 km per seconde reist. Dat is 4194 keer de snelheid van het geluid. Een normaal rendier haalt hooguit 60 km per uur. Het gewicht op de slee leidt tot nog iets interessants aangenomen dat ieder kind een normale Lego-doos zou krijgen, ongeveer 1 kilo, draagt de slee dus minstens 108 miljoen kilo, waarbij het gewicht van de kerstman is genegeerd. Op het land kunnen normale rendieren niet meer dan 160 kilo trekken. Zelfs als een vliegend rendier 10 maal dit gewicht zou kunnen trekken, kunnen we niets met 8 of 9 rendieren. We hebben er 675.000 nodig. Het totale gewicht wordt nu 148,5 miljoen kilo. 148,5 miljoen kilo met een snelheid van 1258 km per seconde zorgt voor een waanzinnige wrijvingskracht. De rendieren zullen op dezelfde manier verhit worden als een ruimtesonde die door de atmosfeer van de aarde heen komt. De voorste twee rendieren zullen naar schatting 14,3 miljard kilojoule per seconde absorberen. Waarschijnlijk zullen ze hierdoor ontploffen en de twee rendieren achter zich aan de wrijvingskracht blootstellen. Ook zullen er geluidsknallen als nooit tevoren worden waargenomen. In 0,426 seconden zal het hele team van rendieren zijn ontploft. In de tussentijd wordt de kerstman aan middelpuntvliegende krachten van 17.500 keer de zwaartekracht blootgesteld. Een kerstman van 300 kilo wordt zo de lucht ingesmeten met een kracht van 400.4350 newton. Conclusie. Huh? Als de kerstman ooit pakjes heeft gebracht op kerstavond, is hij nu waarschijnlijk dood. Huh. The presents are opened and dinner is done. The ball games are over, the other team's won. So if he seems a little out of sorts, already bored with his new Christmas shorts. You can give his spirit a lift with just one more gift. Just a little Christmas blowjob will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. festoon your face till it's dripping with pearls. Just a little Christmas blowjob will wrap up Christmas Day. Just a little Christmas blowjob will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. Your mom. Christmas and oodles of good cheer. And then he'll reply, Can the chit chat, my dear? Just a little Christmas blowjob will wrap up Christmas Day. Will wrap up Christmas Day. Did, did. nog een gulp. Uh, dit nummer heet uh, Little Christmas Blowjob, oftewel uh, A Christmas Present van Durwood Douche. En dit is A Christmas Time, oh yeah, van de Bare Naked Ladies. Now that all the snow has fallen, it's crunching below my feet. And all the Christmas lights are shining on houses up and down my street. And I can see the happy families inside, if only for a moment. It's Christmas time. I think I see the children down the street. Here they come caroling. Now I can hear them. They sing, Oh. oh, oh, oh Mr. Johnson got a Christmas tree. He set it up with his family. They're opening their presents big and small. Mr. Johnson got a big brown bowling ball. Sally got a pair of brand new skates. Jimmy got a box of frosty flakes. He knows that there's a special little prize inside. What a happy moment! it's Christmas time. The carolers are standing in line. They sing, Oh, yeah, oh, yeah. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. van Lier. En de Sidekicks. Wensen alle luisteraars tijdens de feestdagen en in het nieuwe jaar veel blues en more than blues. Someone found a light house late one night. And he saw through the window a sight. A big man in a chair, a little tiny man everywhere. He's the man up with all up the toy. Up, up. How thrilled up, that someone up, must have been. Up and he must have been tempted to go in. He stayed out in the cold, and when he left, them, he told about the man with all the toys. Boys. The Man With All The Toys. Nou, dat moet de kerstman zijn, dat kan niet missen.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 Hey. Heel het jaar door is er vrede, en wordt er niet gestreden, en ook nauwelijks gebeden. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Met de kerk is heel wat mis, dat zegt de ADS, Maar met kerst wel naar de kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Fernando Straten. Gloria, Gloria, het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Hey. Hele jaar ook in een kind. Eten wat het lekker vindt. Ah. krijg toch wat lekkers van de Sint. Ah. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Als de arreslijn weer belt, gaat het om armoe en geld en om honger en geweld. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Het is weer mis weer raak met kerstmis. Ik hou van vlees, maar weet je, oh, zie ik zijn lief klein reetje, twijfel ik toch wel een beetje. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. hey. Maar boven vlees of vis, verkies ik mijn eigen mis. Mijn eigen lieve kleine kerstmis. Zij is mijn mis, mijn eigen kerstmis. Misrakers! Gloria! weer mis. Weer raak met kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Al oefen ik het nog zo vaak, steeds als ik een kindje maak, is het met de kerst raak. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Mijn advies aan elke bruid. Als het klokkenspel wil uit. Voor het zingen niet de kerk uit. Het is pas raak. Pas raak met kerstmis. Gloria, het is weer mis, weer raak met kerstmis. De regas wensen u glorieuze kerstdagen. Luisteraars, ik hoop dat jullie nog steeds lekker eh, met een glas glühwein of iets anders lekkers eh, bij de radio zitten te luisteren naar Radio 501. Want dat is jouw warme eh, muzikale kachel tijdens de kerstdagen. En het is half bier. Ja, en dan heb ik Rob Rika weer aan de telefoon. Ik heb weer verbinding met Oostenrijk, met Austria. Zoals je dat in het Frans altijd zo mooi zegt. En ehm, die heeft een mooie plaat uitgezocht. Ben je daar? Heb je mij al gehoord over de Alpen? Ja, ik, ehm, ik kon het vagelijk horen op de achtergrond. Ja, ik gewoon nog een beetje na, hè? Ja. Ehm, nou ja, de Vaanbleus platenkeuze, daar gaat het allemaal om. Het is half bier, dus... Eh, nou ja. Is dat, donker? Eh, nou, nu, begint het echt al eh, heel snel in te vallen, ja. Ja, ja hier begint het ook al redelijk donker te worden. Donker te valt in. Ja. Dus ehm, ik kan het ook niet meer zo goed lezen nu, op het briefje, want ik heb het opgeschreven. Op het briefje staat het namelijk. Ja. Dus ik moet het even goed lezen. Dus, Hou het eh, even bij het kaarslicht. En laat het niet in de fik eh, gaan. Nee, daarom bedoel ik. Dat ja. helemaal niet bij het kaarslicht houden. Oké. Ehm, ik had dat al gezegd, hè, van de Very Special Christmas. Ja, dat heb je gezegd, ja. Oh. Ja. Oké. En eh, weet je hoe het nummer heet? Please Come Home for Christmas. Dat is schijnig, hè? Ja. Ja, want ik ben niet thuis. En ik kom ook niet thuis. Maar wel daarna. Please Come Home for Christmas? Ja, zo heet het nummer. Ja. Ken je het al? Ja, ik ken het nummer wel. Oh, van wie is het dan? Nou, je hebt het in diverse uitvoeringen. Ik weet niet of het eh, de, uitvoering van de Eagles is. Nee. Ehm, nee, die, eh, die staan ook niet in het rijtje van uitvoerenden. Oh nee, ik heb die cd niet bij de hand hier. Ja, het is namelijk van Phil Spector. Dat wil zeggen, die heeft eraan meegewerkt. Phil Spector, ja. het nummer. Eh, en het is geschreven... Ehm, ja, nou ja, maar goed, het, is, nee, eh, het was voor Ronnie Spector geschreven, maar die kon het niet goed zingen. Dus toen heeft eh, eh, Darlene Love heeft het gezongen. Ja. En nu is het op de plaat gezet door. En daarna is het een heleboel keer gecoverd. Ja. En, wij hebben, dus wij, dus, dus jij en ik en de hele andere rest van de luisteraars, die gaan nu luisteren naar de YouTube uitvoering Oh, die hebben. Oh, wacht, ja, die versie. Ja, oké. Ja, ik heb hem ook van de Eagles en, eh, en eh, er zijn er al een heleboel hoor. Ja. Maar goed, er zijn zoveel mensen die het hebben gezongen en op de plaat hebben gezet. Maar ehm, jij hebt er een gekozen en die gaan we dan draaien. Want die, eh, die is eigenlijk een keer gewoon spontaan tijdens een optreden opgenomen. Oh, nou, dat is helemaal mooi. Want hij staat ook niet op een U2-LP. Nee, ja, waar zou, waar je hem op moeten zetten? Dan moeten ze al een speciale kerstalbum hebben of zo. Nee, hebben ze niet. hij staat, niet hij staat alleen op, op de... Verzamelaar. Dat is ook gaaf, hè? Hij staat op de niet uitgegeven album The Complete U2. Oh ja. Dus ik denk, hoe kan dat nou? Maar dat is, dat, die is, dus, dat is een digital box. Die is alleen in de, in de iTunes Store te krijgen. Ehm, ga maar aankondigen. Dan ga ik hem starten en dan eh, gaan we allemaal eh, heerlijk wegdromen met het heerlijke kerstnummer wat jij hebt gekozen. Ja. Ga je gaan. Luisteraars, nu is het tijd voor YouTube met Please Come Home for Christmas van de LP A Very Special Christmas uit 1987. Oké, ik spreek jou dan eh, volgend jaar met kerst. Ja, tot na de kerst. It's Christmas. Baby, please come home. Eh, prettig kerstfeest wensen en een gelukkig nieuwjaar. Nou, dankjewel. is Over, Happy Christmas. Eigenlijk van John Lennon, maar dit is de uitvoering van Neil Diamond. And so this is Christmas. And what have we done? another year older, and a new one just begun. And so this is Christmas. Yeah, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas for the weak and the strong, the rich and the poor ones. The road is so long. for black and for white, for the yellow and red ones. Let's stop all the fight. Come on, have a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without. this is Christmas. And what have we done? Another year older, a new one just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The le fun. tussen 6 en 8 eh, kun je het origineel horen bij Ariadne en Barry in hun programma voor Radio 501. En nu de Pretenders. Have yourself a merry little Christmas. kwartiertje tot 4 uur. En dan zit het er van mij weer op. We zijn er tot 24 uur vannacht. Met de Radio 501, met kerstprogramma's. En al mijn collega's doen allemaal mee. Dus blijf lekker luisteren. Dit is Paul McCartney en Wings.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 Hebben uitgepakt. Iedereen weer eh, bedankt. Voor, me, de kerstman weer bedankt. En allemaal lekker spelen of eh, ja, wat andere dingen doen met je cadeautjes. Eeuwige kerst, kinderen voor kinderen, Annie Schilder en Goeie Doel. Ik hoor nergens bij, ik ben uitgestorven. naar binnen, dit feest is besloten. Geen krant om te lezen, er is niets op tv, de Heer wordt geprezen. Ik kan alleen maar dromen dat alle als er wordt aangebeld, geen armen en geen rijken, geen plaats. Op zesde kerstdag breekt overal de zon door. Kon het maar eeuwig kerstmis kinderen met Annie Schilder in het goede doel. Eeuwige kerst heet dat nummer. Prachtig mooi nummer en het is alweer van een paar jaar oud, maar nog altijd mooi om te draaien met de kerst. Bob Dylan nog een keer, I'll Be Home for Christmas. I'll be home for Christmas You can plan on me Leaves have snow and mistletoe and presents on a tree. Christmas Eve will find me where. in my dreams. feestdagen. En een gelukkig nieuwjaar allemaal. Ho, ho, ho. Wij vieren altijd kerstfeest. Want... Kerst weer klaar. Kerstmis afgelopen. Kerstmis op jouw radio 501. Nou, dit is dan eh, mijn bijdrage geweest aan kerstmis 2012 hier op jouw Radio 501. Je kunt vandaag nog genieten tot middernacht van het kerstfeest hier op Radio 501. En het kan morgen ook vanaf 11 uur tot middernacht. Jullie weten het inmiddels. Je kunt mij e-mailen 7 keer 24 uur op uh, eh, rogier.radio501.nl en ik ben ook te vinden op Facebook onder de naam RVD 501 en ook op Twitter met RVD 501. En Radio 501 kun je ook vinden op Facebook en Twitter. Ik eh, dank iedereen voor het luisteren en veel plezier met de kerstshows van mijn collega's. En maak er nog wat moois van deze kerst. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Dit, dit is Radio 501. ho, ho!